ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het nieuwe kabinet moet weer aan de bak. Straks is de allereerste ministerraad. En het zal daar vooral gaan over geld. Want voor Prinsjesdag moet de ministerploeg een begroting samenstellen. en dat er bezuinigd gaat worden, dat is wel duidelijk, vertelt minister Heijnen van Financiën. In het hoofdlijnakkoord zitten al bezuinigingen. Sterker nog, dat zijn forse ombuigingen. Maar een deel daarvan gebruiken we ook weer om te investeren. Bijvoorbeeld in veiligheid, eh, in eh, kernenergie eh, zit erin, in lastenverlichting. Dus dat is een totaalpakket. Maar ja, dat geld is niet gratis. Dat, daar, zijn, daar staan ombuigingen tegenover. In Japan maken ze zich nu niet meer klaar voor een mega-aardbeving... maar voor een orkaan die die kant op komt. Duizenden mensen hebben hun huis al moeten verlaten... vertelt correspondent Anoma van der Veren. Op tientallen plekken zijn al evacuatiecentra opgezet. En dan nog eens een hoop steden hier in de regio daaromheen. Uh, eh, zijn ouderen gevraagd om alvast te evacueren. Ook andere mensen als ze wat slechter ter been zijn. Vooral ook om de angst dat er nu eh, overstromingen en modderstromen gaan komen qua schade weten we het nog niet. Moeten we even afwachten, want eh, nou ja, de, de grootste klappen moeten nog eh, aankomen. In Japan zitten nu honderden mensen zonder stroom. En ook zijn er veel vluchten gecanceld en rijden er een stuk minder treinen. Het Israëlische leger heeft inwoners van verschillende gebieden in Gaza opgeroepen te vertrekken. Het gaat onder meer om een deel van een stad waar honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen zitten. En verder moeten inwoners weg uit een gebied waarvan het Israëlische leger eerder nog zei dat Palestijnen daar veilig zijn. Maar Israël zegt nu dat die wijken worden gebruikt voor terroristische acties. Vandaag wordt er overigens verder gepraat over een staakt het vuur in Gaza... nadat die gesprekken gisteren zijn mislukt. En als je nog op zoek bent naar een leuk zomerbaantje... in Venetië zijn ze op zoek naar gondeliers. Ja, je mag natuurlijk niet eh, zomaar die bootjes door de smalle watersteegjes sturen. Gaat eerst een pittige opleiding aan vooraf. Met roeien, het beheersen van de gondel, 30 uur aan theorie... kennis van de vaarregels, Engels, Frans, les in de geschiedenis, kunst en cultuur... en natuurlijk heel veel praktijklessen. Ja, van oudsher is eh, gondelier eigenlijk een mannenberoep. Maar sinds 2009 vaarden er ook vrouwen. Van de 433 gondeliers die er nu zijn, zijn er 14 vrouwen. Nou, weet je dat ook weer. Eh, gaan we naar het weer toe. Vanuit de kust trekken er bijna de hele dag buien over. En daardoor koelt het wel af.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 All of a sudden it was all clear. You just ran out of everything, and everything said. But did you know I was blind for you? Did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come around I blame myself for being me again surrounded by your photographs. I guess I never learn about. anymore van Zandvoort, op 106.9 FM. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van delen van Gaza opgeroepen te vertrekken. Het gaat onder meer om gebieden waar honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen zitten... en een gebied dat eerder was aangewezen als humanitaire zone. De politie in Utrecht zoekt een man die de afgelopen tijd meerdere mensen van hun fiets heeft getrokken. Vooral mensen die s'nachts alleen onderweg waren... De politie heeft de verdachte in beeld en heeft een foto verspreid. In het kabinet praat de komende tijd over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Minister Heijnen van Financiën zei dat er weinig marges zijn. Er waren meerdere tegenvallers, zoals het extra geld voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het weer, landinwaarts nog wat regen, elders meest droog en het wordt 19 tot 24 graden.